Er is een nieuwe generatie aan zet. En ik denk dat dat ook een unieke kans geeft om het hier in Den Haag ook echt anders te gaan doen. Ik denk dat we de kans hebben om de politieke cultuur te veranderen. Om oprechte politiek ook echt een plek te geven hier in, in Den Haag. Eh, en daar wil ik heel graag aan bijdragen. Klaver zit al ruim 15 jaar in de Kamer en was lange tijd leider van GroenLinks. Hij is nu dus de nieuwe fractievoorzitter van GroenLinks PvdA. Dat wil niet zeggen dat hij bij de volgende verkiezingen automatisch de lijsttrekker wordt. Het aantal asielaanvragen is flink gedaald. In de eerste negen maanden van dit jaar werden 16.600 asielverzoeken gedaan. En dat is een derde minder dan, in, dan vorig jaar in dezelfde periode. Dat zegt het CBS. Sinds het regime in, in Syrië is gevallen... viel met name het aantal aanvragers uit Syrië nam flink af. Maar waar we nu toch wel opvallend een stijging zien... is het aantal eh, asielaanvragen uit eh, Eritrea. In drie maanden tijd vroegen 900 Eritreërs voor het eerst asiel aan. Bij een jeugdzorginstelling in het zuiden van Limburg is een hijskraan omgevallen op het dak. Niemand is gewond geraakt, maar er is wel veel schade. De kraan probeerde een werkvoertuig over het dak te tillen bij de instelling in Kadir en Keer toen het misging. De brandweer is nu aan het uitzoeken hoe ze alles weer overeind kunnen krijgen. En de voetbalsters van Oranje onder de 17 hebben zich geplaatst voor de halve finales van het WK in Marokko. Dat leek een kansloos verhaal te worden. Nederland speelde de kwartfinale tegen Frankrijk en kwam in de 92e minuut 2-0 achter. Een minuut later stond het alweer 2-1 en in de 98e minuut gebeurde dit. De chance leveled. It was coming, and it's Ranneke Dirks. That might be the most important goal for them in this competition. Ja, Ranneke Dirks maakte de 2-2. Oranje won na het nemen van penalties en is dus door. Tegenstander in de halve finale is Mexico. Het weer grotendeels bewolkt met van tijd tot tijd wat regen. Het wordt een graad of 13. Morgen is het droog en komt de zon er vaker bij. En dan wordt het 14 of 15 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand bij de ANWB. Op de A10, de ringweg van Amsterdam, staat file tussen knooppunt Watergraafsmeer en Zeeburg... 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, twee rijstroken zijn dicht. De N9 Alkmaar-Den Helder is in beide richtingen dicht bij Julianadorp-Zuid na een ongeluk... De politie doet daar nu onderzoek. Het verkeer wordt omgeleid via de U75 en de U76.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 Het dak van het pand raakte zwaar beschadigd. Het gebouw is ontruimd, er zijn geen gewonden. Het aantal asielaanvragen is vergeleken met vorig jaar flink gedaald. Tot eind september vroegen ruim 16.500 mensen voor het eerste asiel aan, meldt het CBS.